Zes uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De doorstart van de IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad en Dronten is rond. Het ziekenhuis Sint-Jansdal uit Harderwijk neemt een groot deel van de zorg over. Maar er komt geen volledige spoedeisende hulp en ook geen acute verloskunde. Daarop had minister Bruins aanvankelijk wel aangestuurd. De medische staf zei gisteren nog dat de regio Lelystad niet zonder een volwaardig ziekenhuis kan. De Tweede Kamer debatteert begin december alsnog over het VN-migratiepact van Marrakesh. Dat gebeurt op verzoek van Forum voor Democratie. Een meerderheid vond een speciaal debat eerst niet nodig... maar steunt het verzoek nu toch omdat het kabinet een aantal juridische vragen nog steeds niet heeft beantwoord. Tegenstanders van het pact zeggen dat de zeggenschap over het Nederlandse asielbeleid op het spel staat. Een vastgoedondernemer en zijn vrouw zijn veroordeeld voor het omkopen van een Amerikaanse Google-directeur. Ze betaalden bijna zes ton smeergeld, zodat Google een datacentrum in de Eemshaven zou uitbreiden. De twee kregen werkstraffen en voorwaardelijke celstraffen. Het OM had geëist dat de twee echt de cel in zouden gaan, maar volgens de rechter waren ze niet uit op direct persoonlijk gewin. De politie heeft een man uit Amsterdam opgepakt op verdenking van witwassen. De 24-jarige man bleek thuis, in zijn wasmachine, 350.000 euro te hebben verstopt. De politie doorzocht het huis omdat in de gemeentelijke administratie stond dat er niemand woonde, maar er toch iemand in het huis was. Staatssecretaris Snel neemt een nieuwe maatregel tegen brievenbusfirma's. Bedrijven die alleen vanwege de lage belastingen in Nederland een brievenbusmaatschappij beginnen, kunnen straks niet meer vooraf van de Belastingdienst horen hoeveel belasting ze moeten betalen. Zo wil Snel voorkomen dat bedrijven in allerlei landen informatie opvragen en dan het goedkoopste land kiezen. Het weer, vanavond en vannacht vanuit het zuiden opklaringen. Minima rond het vriespunt en kans op mist. Morgen eerst bewolkt en nevelig. Later komt op veel plaatsen de zon tevoorschijn. En het wordt 4 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat bij elkaar 125 kilometer file. Laatste kwartier zijn ook een aantal ongelukken bijgekomen. Ik noem de files met meer dan 10 minuten vertraging. Dat zijn de files op de A2 Utrecht richting Amsterdam... tussen Breukelen en knooppunt Holendrecht 10 minuten vertraging... Bijna drie kwartier nu voor de A7 Zaandam richting Den Oever... tussen Purmerend Noord en Hoorn Noord na een ongeluk. De rechte reishok is dicht. Op de A9 Diemen richting Alkmaar tussen amsterdam meer en meer een kwartier... Ook een kwartier op de A10 tussen Landsmeer en Zeeburg. En tussen knopend Waterhaasmeer en knopen de Nieuwe Meer een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk.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 Voor de prijs hoef je het niet te laten, want onze Veilig Rijden Autoverzekering is nu het eerste jaar met 15% korting extra voordelig. Bereken je premie op anwb.nl/slash auto. Steeds meer mensen herkennen de signalen van een beroerte: scheve mond, verwarde spraak, lamme arm toch?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 You stumbled in and bumped your head. If not for me, then you'd be dead. I picked you up, put you back on solid ground. If I go crazy, then will you still call me Superman? If I'm alive and well, will you be?